Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint de Grand Prix van Zandvoort. Max Verstappen start vanaf de tweede plek voor het oog van tienduizenden fans. Max Verstappen, Max Verstappen, ja, het ziet rood-wit-blauw op de tribunes. De fans hebben er veel vertrouwen in dat Verstappen kan winnen vandaag. Zeker weten. Gisteren was hij tweede, maar nu gaat hij winnen vandaag. De hele sfeer, eh, iedereen heeft er zin in, gezellig. Zelfs vorig jaar met de regen maakt het niet uit. Het is gewoon echt een, ja, uniek. Nou, we, kunnen sowieso een goed feest bouwen hier. Dat lukt wel. Maar ik ben wel een beetje bang dat ik denk, als hij niet wint, wordt het misschien iets minder. We hopen wel dat het blijft. Ja. Het is wel uniek eh, na zoveel jaren dat het eh, in Zandvoort is. Lindo Norris start vanaf pole position. De politie in Vlissingen heeft een vuurwapengevaarlijke man opgepakt... die een nog openstaande celstraf had. De man werd herkend door wijkagenten tijdens een rondje door de buurt. Hij moest voorzichtig worden benaderd vanwege zijn reputatie... maar hij verzette zich niet tegen zijn aanhouding. De man moet nog 250 dagen de cel in. In een studentenflat in Den Haag is brand uitgebroken. Dat gebeurde op de achtste verdieping van het complex. Vier mensen raakten gewond. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels uit. En dan nog even naar Frankrijk. Daar heeft de politie twee Belgische vrouwen opgepakt... omdat ze in een golfkarretje de snelweg op zijn gereden. Dat elektrische ding haalde een snelheid van 15 km per uur... en heeft geen kentekenplaten. Best gevaarlijk op de snelweg dus. De vrouw van 47 die het wagentje de snelweg opreed... zei tegen de agenten dat ze naar de supermarkt wilde rijden. Zij en haar bijrijder waren zich van geen enkel kwaad bewust. Ze kregen van de Franse politie een dikke bekeuring... en de rekening van de takelwagen om het karretje van de snelweg te slepen. Het weer dan droog en af en toe zonnig.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 The lonely loner seems the freest mind at night. At, at, at night, day and night. The lonely loner seems the freest mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems the freest mind at night.